Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het uitdelen van hulpgoederen in het zuiden van Gaza is uitgelopen op een chaos. Op sociale media is te zien hoe een menigte van duizenden mensen... in de buurt van de stad Rafah een distributiecentrum bestormt. Het Israëlische leger heeft schoten gelost. De organisatie die de spullen uitdeelt is pas een paar maanden actief... en is ook omstreden omdat die alleen door Israël en de VS wordt gesteund... De VN noemt de beelden van hongerende Palestijnen die de locatie bestormen hartverscheurend. Fans van het zangduo Suzanne en Freek reageren geschokt op het bericht dat Freek ongeneeslijk ziek is. De zanger maakte vanmiddag bekend dat hij uitgezeide longkanker heeft en daarom per direct stopt met optreden. Op sociale media staan tienduizenden steunbetuigingen. Ook veel collega-artiesten laten een bericht achter. Zo wenst Typhoon het duo sterkte en zegt Cloud het niet te kunnen geloven. Suzanne en zou de komend weekend drie keer optreden in de Ziggo Dome. In Vught is een huisbaas opgepakt omdat hij jarenlang zijn huurders zou hebben bedrogen. Hij zou hen te veel hebben laten betalen voor service en energie en daarmee 800.000 euro hebben verdiend. De man zit vast en er is beslag gelegd op zijn bankrekeningen en auto's. Ook ontdekte de politie dat de man in zijn huis had gesjoemeld met de meterstanden. De man van 54 zou eigenaar zijn van een groot aantal panden en verhuurt vooral kamers. Voetballer Lamine Yamal heeft een megacontract getekend bij FC Barcelona. Het talent van 17 tekent bij tot 2031. Clubs die hem nu willen kopen moeten 1 miljard euro neertellen. Jamal debuteerde twee jaar geleden in het eerste elftal van Barcelona... en speelde sindsdien meer dan 100 wedstrijden. Het contract van Jamal gaat pas volgende maand in, want dan wordt hij 18. Minderjarigen mogen geen contract tekenen voor meer dan drie jaar.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 Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van Tussen App en Vloed. Someone loves you. Someone loves you. Someone who really loves you. Someone when someone was lost. Eh, Silence is Golden waren de Tremolo's met Someone. Herman van Veen. <laughs> De zingt Anne. als jij. Anne, van al dat wit en zoveel licht gingen van schrik je ogen dicht. Anne, even kreeg ik kriebels in mijn keel, maar je had geen pink te veel. Anne, ik stond te blozen, was zo blij, jij moest maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel te vroeg. De wijzers van de klok gaan snel, dat merk je later wel van de pot naar de wc gaat 1, 2, hupke Anne, je hebt net je bromtol uitgepakt of bent alweer een jaar ouder. Voor ik goeiemorgen zeg, ben jij op je brommer weg. Anne, Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje Je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel mis bij, maar niet zo lief als jij. Anne, alleen de ogen van je moeder waren net zo mooi als jij. Anne. Herman van Veen, Anne. Helemaal eh, speciaal gezongen voor Annemieke Vos. <laughs> Heeft Annemieke ook nooit geweten dat het speciaal voor haar was. Nou ja, wat een fantastisch duo was dat toch.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 Wie heb ik aan de lijn? Nou, eh, je moet, mij niet bij, je moet mij niet bij de hand nemen, want uh, dan ga je zeker mee de verkeerde kant op. <laughs> Is dat zo? Goedenavond, Willem hey vriend, hoe is het jongen? Ja, lekker, lekker, lekker. Eh, slechte mensen gaat altijd goed, hè, toch? <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, Er was net nog eentje hier, die zegt ook van, nou, ik ben eigenlijk best wel moe. Ik zeg, jongen, weet je wat het is? Eh, ze gaan lekker naar huis. Ja, oh, die bevoegdheid heb jij ook, om zomaar mensen ja, weg te Ja, zeker, dat mag ik, hè. Als, oh. Eh, als, uh, als, noem je dat? Als, superior, superior. Ja, precies, Ja, superior, ja. Ja, ja. hey, Wim, ik, ben, werk hier nog maar 15 jaar langer als hem, dus ja. Wat heb ik gehoord? Maar dat heb je Nou, ik heb gehoord dat jij weer een, eh, misschien wel een nacht gaat rocken. Een hele nacht. Nou, een hele nacht. Ja, een hele nacht. Uh, zijn we ooit, ooit zijn we ermee begonnen, Davy, met de uitzending De Bruisende Rock. Want daar was jij ook bij. Ja, dat heb ik nog, daar heb ik nog de weer van. Ja, ik kan nog steeds, kan, ik denk, nog steeds niet slapen daarvan. Het is Nee, want ik zie het wel als jij, als jij ja, het kwam nou, hoofdzakelijk... Ja, ik ben geweest, kan ik zien. Nou, hij rokt nog steeds, want daarna kan ik de hele hok verschilderen. Ja, maar het kwam, bij mij kwam het hoofdzakelijk door de rol, hè? De, de rock viel wel mee, maar de rol, dat was zo. Ja, dat is de rol onder die tafel, ja. <laughs> ja, nou ja, kijk... Ehm, de, dit behoeft wel even een inleiding natuurlijk, want ik ben daar ooit mee begonnen. in -hmm. van. Ja. Ehm, maar ik ga het ook gebruiken als eh, absoluut afsluiter. Oké. Want eh, nou, we gaan het er gewoon in de grote klok hangen. We maken daar, uit. Maar Willem Bruis stopt ermee. Ja, maar niet zomaar, hè, toch? Niet zomaar, nee. en ook wel een beetje eh, met pijn in het hart, toch? Tuurlijk. Een beetje met pijn in het hart. Mijn peperkoekenhart krimpt ervan. We gaan niet verklappen waar naartoe, maar jij gaat dus uh, Zandvoort verlaten. Ik ga Zandvoort verlaten, inderdaad. Ja, Maar niet heel ver weg. Een andere richting op, hè. Dus ja. Maar niet meer naar het oosten. Niet naar het oosten. Maar, maar je, bent, je blijft wel in de buurt, want het is in kilometers. Is het nou ook weer niet een afstand dat je zegt van oh, oh, oh, oh, toch? Nee, maar het is, maar het is voor mij wel zo dat ik zeg van eh, nou, na, nou, eh, ik doe het nu vanaf 2015, eh, dus tien jaar. Of langer zelfs. Ja. Vind ik het eigenlijk wel, wel genoeg, het, radio gebeuren. En, ehm, ja, ik, ik weet niet wat het dan in de toekomst wordt, maar voor nu heb ik zoiets van nee, dat, eh, dat, dat wordt allemaal niks. Dan ja, maar je kan zo'n arme oude duif toch niet zomaar in de steek laten? Die oude duif die redt zich prima met al die die, die, die uitspattingen van Goedemorgen Zandvoort en, uh, en <laughs> Omroep Beverwijk en eh, ja, ja, ja. Radio Easy Toys en weet wij allemaal dit. <laughs> Easy Toys, wat is dat allemaal? Ja, dat zet je toch, of niet? Wel, nee nou, joh, Easy Toys, wat is dat allemaal weer? Oh, dat dacht ik, Easy ah, Toys. Easy Toys, is Easy Toys Blues of zo. Of... Oh, wacht even, nou ja, het zou kunnen hoor. Dat, eh, ja, hè? Ik, ja, ik ben een beetje... Met, met Johan Derks. Ik heb een beetje Alzheimer light, dus ik weet het allemaal niet meer. <laughs> Het is gewoon... Ik is maar in ieder geval eh, even terug op de, op de rock. Eh, ja, ik zit eraan te denken. Eh, ehm, ja, misschien wordt het wel juli. Of, maar dan wordt het ja, eind juli. Maar ik zou zeggen, word vervolgen en hou de flyers maar in de gaten, denk ik. Ik ben 23 juli, ben ik jarig. Dat wil ik ook wel verklappen. Dan kunnen de mensen vast allemaal gaan sparen en allemaal eh, zak maar bankrekening. Hoe, hoe, kan dat nou? Dat was je, vorig jaar was dat ook al op die datum. Ja, joh, dat is herhaling. Hè? Dat kreeg ik met mijn geboorte mee. Er werd meteen verteld van u gaat op herhaling. Elk jaar 23 juli bent u jarig. Oh. Ja, en 22 juli ben ik nog niet jarig. Nee, dat, ben dat zijn ze er ook bij. Hè? Dus let op 22 juli, want dan ben je nog niet jarig. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, nee, dat is 23 juli. Dus luisteraars, schrijf het even in je agenda. Schrijf even mee. Ja. En, eh, eh, en, eh, en, dan kun je ook meedingen naar de, naar de prijs, want de prijs is alweer een geweldige prijs worden, denk ik. Ja, ik krijg, net een, ik krijg trouwens net een berichtje van Annemieke Vos, die gaat, die gaat naar Herman van Veen. Naar wie? Naar Herman van Veen. Een concert van... Anne, neem je mee. Nee, hij zong net, Anne zong hij net. Oh, Anne? Ja. Dat, dat een mooi nummer is dat. Ja. ja. Anne, de wereld is niet mooi. Maar jij nou, kan haar een beetje mooier mooie kleuren. Ik bij dat nummer, hè? Heb ik dat wel verteld? Dus ik denk, Anne, Annemieke Vos. Dus ik zeg, nou Anne, dit, uh, Annemieke, dit is speciaal voor, voor, jou geschreven. Dus, dus, en nou vertelt ze me net, ze gaat naar een concert van hem, maar ze heeft me geboekt. Ja. <laughs> Nou hey, maar wat een tragedie voor... voor, eh, voor... Anne, daar heb je ook een verbastering van. Ja. En dan zongen ze dat dus vroeger eh, voor mij, want dan zongen ze altijd van... Eh, er waren schele baby's bij, maar niet zo scheel als jij, Wimmy. Jammer, hè? <laughs> ik vind dat zo jammer. Ja. Dus iedere keer als Herman van Veen hoor, dan zing ik al vanzelf schele baby. Ja. Maar daar heb, je, daar heb je nog altijd een trauma van, hè? Ja, nou ja, min of meer wel natuurlijk. maar, eh, min of meer, ja. Maar goed, maar we hebben vrijdag nog een uitzending. Ja, maar vrijdag gebeurt het. Vrijdag gebeurt het. Opnieuw. Het, eh, wat ik begrepen heb is het... Uh, wordt het drie uur lang eh, met het illustre Dio. Trio. Ah, trio, ja, ja, dus hebben we geen gasten of zo, wat ik begrepen heb. Ja, dan moeten we er een paar gasten bij verzinnen. Dat doe ik wel hoor. Ik, maak, ik verzinnen. Ja, dat, dat, weet ik. Maar op een gegeven moment dan moet ik weer met jou naar een specialist om die typetjes eruit je lijf te halen. Want dan weet je niet meer wie je bent. <laughs> ja, dat is, dat is ook weer een onderdeel van Alzheimer Light. Ik weet niet of het Alzheimer <laughs> Alzheimer lijkt me goed. Hey, maar ik hou de frequentie bezet met, het, eh, met een genul van mij. Ja. Ik, eh, ik krijg ook allemaal reacties nu, hè? Van wie is die vent? Wie is die vent? Ja, ja, Lord Hé, hey, maar wat een tragedie voor, eh, voor Freek van Suzanne. Ja, dat is, ja dat is, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoorde het vanavond. En ja, dat gun je niemand zo makkelijk zat houden. Zo jong, zo jong en dan al uitgezaaide longkanker. Ik weet niet of de man in zijn leven veel heeft gerookt voorheen. Als dat een oorzaak, maar als je al zo jong longkanker krijgt, dat is toch... Ja, ja. Men zegt wel eens, het zit al in je genen, hè, dus ja... Nou, ja. Geen idee. Ik wens het niemand toe. Het is toch maar heel treurig en eh, ja, precies. Ja. Eh, ik ga een hele mooie eh, draaien voor jou speciaal, Willem. dat nou, is Tom Waits met de Tom, eh, Waltzing Matilda. Eh, de... Is dat niet die man met, met die hele zware stem? Eh, Matilda. <laughs> die dus. Ja, nee, dat is goed. ik hoor het wel. Ja, hey, bedankt voor het bellen. Bedankt vriend, tot vrijdag. Hoi hoi. Hoi hoi. the dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. sword. flame keepers. And Ja, nummer van eh, maar liefst 6,5 minuut.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 I close my eyes. luisteren naar James Taylor, I've Seen Fire and I've Seen Rain. U luistert nog altijd naar Tussen App en Vloed. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. thought I'd see you one more time again. Just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you now. Mr. James Taylor. I've seen fire. En I've seen rain. Ja, helaas eh, een hoop regen de komende dagen, luisteraars. Maar de natuur vindt het heerlijk, want het was erg droog de afgelopen periode. Dus een beetje regen kan geen kwaad. Dit zijn de Cats. Time we're in. Times we're in, zo moet ik het zeggen. Granddad sitting by waren nog eens dagen. Times were when, times that won't be back again. Die dagen komen helaas niet terug. En wat een stem heeft die Piet Veerman toch? Een heerlijke Nederlandse band, The Cats. We kijken diep in de ogen van Jenny. Als u het goed vindt hoor. Jenny vindt het ook wel leuk. Stiekem heeft ze dat aan mij toevertrouwd. Het is Hans Vermeulen en zijn Sandy Coast. He was only nine years old It's sister of someone I know And she was pretty Ooh, yes she was She was a gorgeous little girl Happiest thing in the whole wide world And she was pretty Yes, it was. And then I left the place to become a man. And I never thought I'd see her again. True Love, That's a Wonder. En Capital Punishment ook nog, ja, maar dit was Eyes of Jenny. En dit is Harvest. Neil Young. top of the stairs with her screaming in the rain. Did she sun Neil Young. Leg je hoofd maar op mijn schouder, luisteraars. Maar genieten van niemand minder dan Michael Bublé. Put your head on my shoulder. Om even lekker bij te komen. Bij Tussen App en Vloed. Bij ZFM Zandvoort. Put your head on my shoulder. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe You and I will fall in love Some people say that loves a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this pool will rush in. Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me that you love me too A game you just can't win If there put your head on my shoulder. Je zal het maar aangeboden krijgen, dames, van Michael Bublé. Dat je je hoofdje op zijn schouder mag leggen. Ja. We naderen de klok van 12 uur s'nachts, maar we gaan eerst nog even Jessica ontmoeten. Seals and Craft. dear Jessica, forget me not, and won't you try to write to me on your wedding day? Jessica, my Jessica, you look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember you hard to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when sicker. I will dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today. i I'm feeling blue. But just remember taught you how to care. And tell me where I can find the little girl. eruit met uh, How Can You Mend the Broken Heart van de Bee Gees.